De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, de UNHCR, schat het aantal migranten dat dit en komend jaar over de Middellandse Zee naar Europa trekt op 1,4 miljoen. Half september schatte de UNHCR het aantal migranten over de jaren 2015-2016 nog op 850.000. In september werd het aantal migranten dat Europa zou vertrekken in 2015 op 400.000 geschat. Gerard Bouwman, de korpschef van de Nationale Politie, heeft zijn vertrek aangekondigd. Hij kreeg al lange tijd kritiek, met name vanwege de reorganisatie bij de politie. Maar er waren meer schandalen en problemen. De reorganisatie van de politiediensten houdt in dat de 25 regionale korpsen en het KLPD worden omgevormd tot een korps met 10 politieregio's. Bouwman, voormalig hoofd van de inlichtingendienst AIVD, was begin af aan korpschef. Het weer nog even. Vanavond en vannacht neemt de kans op mist en lage bewolking in het hele land toe. Lokaal kan het afkoelen naar slechts 2 graden boven nul. Aan de grond wordt lichte vorst verwacht. Morgen begint de dag op veel plaatsen mistig of bewolkt.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 Zo naar zijn zin gehad. Dit is gewoon over het werken. En ik vind er geen reet aan. Nou, wij ook niet. zijn weer in de studio beland. Zij draaien daar al hun plaatjes met hun vriendjes aan de hand. Met, langspeelplaten bewapend en elk uh, spelers zullen zij de avond bepalen. Zo ik <laughs> ja, ik, ik vond wel knap. Ik Koningin Juliana heeft zojuist het zijn gegeven en schiet haar dubbeloos jachtgeweer zo de lucht in waar zij tegenstond een duif uit de licht schiet. Wat een vredesduif bleek te zijn van het Afghaanse consultaat. Marco. Ja. Het is bijna weekend. Ja, ik heb wat veel koffie op. <laughs> ja, ik heb het Connie, de koffievrouw, gaf mij een percolator mee. Ze zegt, dit moet op, help me. Dus ik zag een uitdaging. <laughs> en ik moet plassen. Als dit nu al zo begint, dan wordt dat waardeloos vanavond. Maar goed, ik heb er zin in. Eh, ik heb er zin in. Fijne weekend. En hopelijk jullie dat thuis Ben ik klaar voor, ben ik klaar Straks nog vandaag en toen natuurlijk in de show. Uh, de Hyperlink hit, waar we gisteren zijn geëindigd met het oh zo romantische Robbie Williams. Ja yeah, lekker. Ah, ah one for my baby. Nou, daar kun je op eh, voorbeduren. Er zijn volgens mij nog weinig eh, dingen op binnengekomen. Baby, hit me one more time. Oh, Britney. Leave Britney alone. <laughs> Die zou er inderdaad zo weer op, op voor kunnen. Dus we hebben iets met Britney. Oei, oei, weet niet. Weet niet. Ah ja, mocht jij thuis nog een suggestie hebben, laat het dan zeker even weten via www.facebook.com slash gewoon Alfred en Marco of mail. Uh, gewoon Alfred en Marco. Energy Radio. <laughs> ik zat net heel stoer te denken, twee uur hè. We ja. toch, uh, eh, there's nothing, not a problem that I can fix. Because I can do it in the mix. In the Ja, Dr. Revo, die, is weer in de house inderdaad. Hebben weer een, knijter van een mix, mini-mix. Ja, ik ben benieuwd, ben benieuwd. Oh, daar ben je benieuwd naar? Ja. Oh, ik denk, ja, echt specifiek is het. Nee, ik volg je echt totaal niet. Geeft helemaal niks. Ik volg je echt Maar ja, gelukkig moet je mij volgen, dus wat dat betreft, dat scheelt. Hè? Ja. Hey, uh, buiten dat natuurlijk ook een hoop lekkere muziek op je radio. Passenger, The Wrong Direction. And there you go, Pink. Hou hem hier, hou hem vooral knijterhard. Dit is energyradio.nl When I was a kid, the things I did were hidden under the grid. Young and naive, I never believed that love could be so well hid. With regret, I'm willing to bet you say the oldie again. get. gets harder to forgive and harder to forget. gets under your shirt like a dagger a work. The first cut is the deepest, but the rest are flipping hurt. You build your heart of plastic, you're cynical and sarcastic, and end up in the corner on your own. Cause I love to feel love, but I can't stand the rejection. I hide behind my jokes as a form of protection. I thought I was close, but under further inspection, it seems I've been running in the wrong direction. your hopes up when all you're ever getting is choked up when you're coked up and can't remember the reason why I broke up. You call her in the morning when you're coming down and falling like an old man on the side of the road. Cause when you're apart, you don't wanna mingle. When you're together, you wanna be single. Ever the chase to taste the kiss of bliss that made your heart tingle. How much greener the grass is with those rose tinted glasses. But the butterflies, they flutter by and leave us on our asses. Cause I love to feel love, but I can't stand the rejection. I hide behind my jokes as a form of protection. I thought I was close, but under further inspection, it seems I've been running in the wrong direction for me to make a selection. I'd jump in if it wasn't for my ear infection. Cause all I wanna do is try to Maximaal hitwerk op maat. Energy. Dit is Energy Radio. talk about that you love me Cause that love just for me I don't wanna hear that you adore me And I all you're doing is playing your mind games. Don't you know that game plays game? So your best bet is to be straight with me. So you say you wanna talk, let's talk. If you won't talk, I'll walk. Yeah, like that. I got a new man, he's waiting out back. Now what? What you think about that? About that. Now when I say I'm through, I'm through. Basically, I'm through with you. What you wanna say? I had to have it your way, had to play games. Now you're begging me to stay. about how you changed, how you said goodbye to what's her name. All it sounds like to me is new game. And I was right when I thought I'd be much better off without you. Had to get myself around you, cause my life was all about you. So you say you wanna talk, I don't. Say you wanna change, I won't. Yes, yeah, like that. Had your chance, won't take it back. Now what would you think about that? About that? And when I say I'm through, I'm through. Basically, I'm through with you what you wanna say. had to have it your way, had to play games. Eh, nou, dan krijg je Thump. Pointer Sisters, dan wijsvingers. Dan, dan krijg je weer Thumper. Thump, top thumping. Thumpler. Ah, get nou, uh, Tumbler. Tumbler. Eh, ah, is Oh, ja. fapvoer. <laughs> Tumbler. De laatste dag van de week voor ons dan, althans. En dan gaan wij gewoon officieel weekend vieren. En Marielle waarschijnlijk ook. Het is donderdag 1 oktober. Wat gebeurde er op donderdag 1 oktober, maar dan toen? En toen hield ze het ook, maar dat zeggen toen hield ze natuurlijk de mond dicht. Jammer hè, jammer hè, jammer hè, jammer hè. Hi. Maria. Hi. Nou, wat gebeurde er nou, allemaal? Pieter Lakenman roept klanten van DSB eh, de bank van Dirk Scheringa op donderdag 1 oktober 2009 mhm. hun geld weg te halen, wat het einde van de bank inluidt. Oh ja, maar dat ging dus ook massaal gebeuren inderdaad, want er hebben we opnames van. Was, was eigenlijk dat hele debakel niet de eerste de aanzet tot dat bank uit eh, brand helpen door de overheid? Volgens mij wel, ja. Dat was voor mij. Ja, volgens eh. mij wel. Dus dan kun je dus wel eens gelijk in hebben. Alles veranderde. De dag dat het allemaal veranderde voor de banken. Oké, wat gebeurde er nog meer op 1 oktober? Maar dan toen? Nou, per zondag 1 oktober 2000 is het in Nederland het bordeelverbod opgeheven. Het wat? Het bordeelverbod. Bordeel. bordeel. Ja. Oh, dat werd toen weet opgegeven. Ja. Het, hoerententenbod. Ja. Ja, dat weet ik wel, maar ik bedoel, ik dacht, dat, ik, ik wist niet dat het verboden was voor die tijd. Ja. 2000. Eh, daarom noemen ze het een gasthuis. <laughs> Hallo, welkom bij ons gasthuis. Bij ons gasthuis. Wij hebben massages. Ja, bedoel kom op, jongens. japjum en zo. Eh, dat, dat, bestaat toch al Ja, maar, nee, maar prostitutie is het oudste beroep ter wereld, zeg ze. Ja. En, dan, en daar is dus altijd een verbod op geweest. Maar volgens mij was dat toch hier in Nederland gewoon altijd al de wallen. Ik bedoel, dat was voor, de, voor 2000 toch ook al... Uh... Ja, die zijn nou tegenwoordig ja, minder. Een uh, het bordeel, misschien is het gewoon, ja, dat het serieus dat ze gewoon het woord bordeel niet konden gebruiken, eigenlijk. Maar dat ze het als uh, gasthuis verder zijn gaan. Iedereen weet wel wat een bordeel is. Het is een bordeel, het lijkt op een bordeel, maar we noemen het geen bordeel. Ah ja, dat mag het. Ja. ik weet het niet, maar hetzelfde met dat is een beetje gedoogbeleid idee. Gedoogbeleid. het eigenlijk is verboden, maar we zien het door de vingers. Oké, nou goed. Wat gebeurde er nog meer, Marielle, op 1 oktober, maar dan toen? Nou, op donderdag 1 oktober 1992 beschikt het Amerikaanse vliegtuigschip Saratoga bij een NAVO-oefening per ongeluk een Turkse torpedobootjager. Daar hebben we opnames van. Het lijkt me dat een raar beroep om een torpedobootjager te zijn. Doe je dat met pijl en boog? Eh, kijk, daar is hij heen gegaan. Ja. De jager is een pad. De torpedobootjager. Iets meer kefte plaats. Okay. Durum, durum, bom. Hij is, toe, hij is toe aan het weekend. Ik heb het al in de raad. Wat gebeurt er nog meer, Mariel? Nou, de VARA vindt op vrijdag 1 oktober 1971 voor de eerste keer de quiz 2 voor 12 uit. Presentator is Joop Koopman. <laughs> zeg maar helemaal niks. Ben je, echt, ben je ooit fan geweest van hem? Heeft hij jou teleurgesteld? Nee de presentatie. Joop. Ja, Joop, zo klinkt het wel, ja. Joop. Joop. Joop. Overdag heet hij... Zoveel brieven gestuurd. Overdag heet hij Jaap. Overdag is hij presentator, maar s'avonds is hij een fervent travestie. Joop. Ja, ik weet het niet, weet je. Je klonk heel teleurgesteld. Ja, <laughs> inderdaad, ja. ja. Goed, dit waren ze, Marielle dat waren we. tot straks hè, met de top 5 van het Lekkere Wijf. Wat kun je daar alvast over vertellen? Nou, we gingen het over daten hebben. Daten? Oh ja, dat was het. Daten. Ja. Ben benieuwd. Daten. iets met daten. Nou ja, Alfred. Tot straks. Zou ze, zou, ze nou bij ons ook zo doen, weet je? Van, ja, ik was net in de uitzending bij. Gewoon Alfred en Marco. Ja, dat zijn die best anders kunnen. Ja. Nou, wat zo? zal... Nou, we zo meteen. Britney Spears. Oh ja. Leave Britney alone! Hit me baby one more time. Why? <laughs> Not kan. Ja, precies. Hey, Dr. Hoek met Baby Major Blue Jeans Talk. Oh, ja, maar oh, lekker. Lekker. Dat was ook. Gouden <laughs> ei, oude knijter. Ik ja, dan. Eh, een videoclip ook nog echt. Dat je de hele tijd zat je tegen zo'n kont aan te kijken die aan het lopen was. Zo'n wijvenkont. Oh. Baby dat Blue Jeans Talk. Ja, dat is voor Ja, nou, ik zit op Metallica M1. One. ik ah, die is ook wel lekker. Ah. Ah, ah, ja, ja, ja. En natuurlijk eh, de man die zo een fan is van onderkledij... dat hij een adagio heeft geschreven voor strings. Oftewel, William Orbit. Yes. En natuurlijk eh, Beastie Boys met Fight for Your Right to Party. Nou, ik zeg, geef ze gelijk maar even een ruk aan. Hoppa. Dat is mijn licht. Britney heet Ah, geen Britney. Oh, maar... Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, Yes, yes. Deze is lekker. Deze, dit is echt even eentje daar. Nou, dat, dat, dat, ja, nee. Even de Hier moeten we even gewoon even een moment rust voor nemen. Op Even gewoon stil. Deze plaat is zo speciaal. Daar moet je gewoon even... Mag ik het schoppen? Ja, doe maar. in 2012, 4 mei. Is, oh, er eh, komt even heet nieuws hier gewoon van de pers. Jawel. Ja, ja nou, kom maar. Visibos eh, Boys en die gasten. Je hebt eh, Mike D, Ed Rock en MCA. En MCA, de laatste van de stel, die is met 47-jarige leeftijd helaas overleden aan schildklierkanker. Oei. Ja, helaas. Ja, dat is, dat is minder. Dat zijn de mindere dingen in het leven. Maar ja. Waar, waar ik trouwens wel even aan zat te denken nog. Wij moesten vandaag volgens mij nog iemand bellen. Wake me up when September ends. Oh, Green Day. Green Day. Oh. Ben je daar nog achter gekomen? Nee, eigenlijk niet. Oh, nou, <laughs> misschien dat je, dat je nog even, ja, misschien even een mailtje sturen of iets dergelijks. Dan eh, kunnen we hem inderdaad even wakker maken. En waar ik me ook op zit te heugen, want ik mag het gaan doen vandaag. Jawel, straks in Hoe is het in? Ik mag gaan gooien. Oh, ja, ik, heb dus, ik heb thuis serieus. Ik heb echt, eh, echt geoefend. Dus nou, ja, ik, ben, ik ben er helemaal klaar voor. Hopelijk jij dat thuis ook. En eh, nou ja, we zijn dus geëindigd deze week in de Hyperlink hit met de Beastie Boys. En You Gotta Fight For Your Right. Nou, dan kun je op doorbeduren. Dan kunnen we maandag daar weer een, een nieuwe paar hitjes op het rad plakken. En dan geven we er weer een slinger aan. En welke gaat het dan weer worden? bijvoorbeeld iets met eh, eh, eh, Beat, Beat, Beastie, Beastie. Boys, boys, boys in the Hood. Nee, boy, Boys, boys, mm. boys to Men. Boys to Men. Oh. Tuurlijk. En oh. right, rides Here in Your Arms. Fight Man. Nou Fight for the Moonlight. Is dat niet... nou ja, fout nummer in ieder geval. Goed. we denken nog even. Laat, laat je creatieve brein je gang gaan. Brein. Jawel. Laat het ons weten op eh, www.facebook.com slash gewoon Alfred en Marco of mail. Gewoon Alfred en Marco at energyradio.nl Radio. Radio. .nl. NL is de hint. Muziek van Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. En straks Lady Gaga, Love Game. Here's the thing, we started radiostation energyradio.nl. All you need is Lady Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Marco. Ja. Het is er weer tijd voor geworden, hè? We gaan weer. Ga je, ga je ervoor staan? Ga je klaar klaarstaan? Ja. Daar gaat hij dan. Hey. Hey, wacht, even. wacht even, dit is niet de bedoeling. Worden, worden we oh. nou gewoon zelf gebeld? Nou, wacht. Ik zeg, goedenavond, energieradio.nl. Ja, goedenavond. Je spreekt met uh, Tom Boerenstein uit de Schelling. Hey, dit is nou, toevallig. Eh, we, waren net eigenlijk toevallig bezig om, om inderdaad weer iemand te gaan bellen hier zo eh, bij Energy Radio. Van hoe is het in? Nou, bij deze. Hoe is het in Terschelling? Het weer op de Schelling is echt kloten. En ja, ik heb zowel goed nieuws als slecht nieuws. Uh, wat willen we eerst horen? Marco? ik noem hem altijd de gelaarste kat. kat. Ehm, doe maar het goede nieuws. Nou, het goede nieuws is dat ik mijn laars heb gevonden. Hey. Kijk, mijn laars hebben we gevonden. Waar hebben ze gevonden? Ja, ze lagen een beetje aan de kustzijde. Ik ben mijn stappen gaan teruglopen en eh, daar lagen ze weer in de modder. Dus, oh, dus het was een beetje blinde paniek om niks eigenlijk afgelopen dinsdag? Nee joh, jongen jongen, ik moest gewoon mijn stappen terug en daar zat een gat en eh, ja, een paar van die pieren erbij. En eh, ik wist gelijk dat het mijn lazen waren. Ah. Ik heb er trouwens ook nog twee extra gevonden, dus ja, <laughs> Keurig. Kijk, ik wou zeggen, want jouw lazen zijn er niet zo goed als je niet in de gaten hebt dat je al gelijk in het begin al je lazen kwijt bent wist ik veel dat je een maandje kleiner moest kopen voor wat lopen. Hè? Oh, ik met mijn schuiten 45, ja. ja. moet je 44, zitten ze strak om je knuitjes heen. 45 met wegenbelasting, toch? Mag ik ook. Ja, ja, ja. ja. Je vroeg zeker, wat eh, is de maat? Ben al klaar voor het slechte nieuws? Het slechte nieuws? nou, wacht even, eh, eh, dan, dan, wacht even, wacht even. Dan gaan, we daar, dan gaan we daar eventjes een, heel spannend muziekje voor starten. Komt ie. Dames en heren. Het slechte nieuws. Het slechte nieuws van Tom uit Terschelling. Nou, ik dacht dat ik watervieren zou krijgen. Krijg ik een baby shower pakket. Wat moet ik daar dan mee als ik niet eens Wacht even, Mar Marco, wacht even. Ja, ik, ik had ik ook een laten vinden, dus ik had nog even op de zolder gekeken bij mij. En ik zag zo'n baby uh, van mijn dochter nog. Ik dacht, <laughs> Serieus? Heb je die? Ik plakte een, e-, een, een energieradiosteker op en ik dacht, stuur hem op ja, Ik dacht, dat valt niet op. Die horen we toch nooit meer. De glazen kat. <laughs> Hartstikke leuk, maar eh, de baby pakket zet ik op marktplaats en die sticker zit nu op de bumper van mijn auto. Oh, dat is goede zaak. Dat is toch ook goed geregeld? Dat is, ook, dat is goed geregeld dan. Dat vond ik leuk. Dus nou, vond ik leuk. Ja, kijk, nou, dan is toch nog uh, eind goed, al goed. Eind goed, al goed. Maar ik vond het echt leuk. Ik vond het leuk dat jullie aan me hebben gedacht en eh, dat jullie mijn ervaring hebben mogen delen. Zo zijn we, zo zijn we. Ja. ja. <laughs> nou, dankjewel uh, Tom. Eh, Tom, jongen. Ja. Eh, fijne avond nog. En nou ja, wellicht misschien tot volgende week. Hey, gooi paaltje op de schelling en jullie zijn altijd welkom.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 He wants to be just like you, man. He likes you more than I do. I ain't that mad, though I just don't like being lied to. Remember when we met in Denver? You said if I write you, you would write back. See, I'm just like you in a way. I never knew my father neither. He used to always cheat on my mom and beat her. I can relate to what you're saying in your songs. So when I have a shitty day, I drift away and put them on.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 Then Bill saw it all, then at a show he found him. That's kinda how this is. You could have rescued me from drowning, now it's too late. I'm on a thousand downers now, I'm drowsy. And all I wanted was a lousy letter or a call.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 But what's the shit you said about you like to cut your wrist too? I say that shit just clowning, dog. Come on, how fucking bitch you? You got some issues, Dan. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off the walls when you get down some.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 Dit is het WNC Nieuws op Energy Radio. Een goedenavond. Russische gevechtsvliegtuigen hebben donderdag bij Hama in Syrië... een hoofdkwartier van de Soenitische extremisten van de Islamitische Staat verwoest. Er is ook een munitiedepot bij Idlib en een centrum waar autobommen voor IS worden gemaakt... in het noorden van Homs gebombardeerd. Alle aanvallen op terroristen in Syrië worden uitgevoerd in overleg met de Syrische strijdkrachten. Hollandse maatjesharing, ook wel bekend als Hollandse nieuwe... is door de Europese Commissie erkend als een traditionele specialiteit uit Nederland. Hierde kregen bastetsuiker en boerenkaas dat stempel ook al. Haring met de naam Hollandse nieuwe moet voldoen aan een aantal eisen. De traditionele Nederlandse manier waarop de jonge haringen worden gekaakt, gerijpt en gezouten... is nu erkend door Brussel. De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, de UNHCR, schat het aantal migranten dat dit en komend jaar over de Middellandse Zee naar Europa trekt op 1,4 miljoen. Half september schatte de UNHCR het aantal migranten over de jaren 2015-2016 nog op 850.000. In september werd het aantal migranten dat in Europa zou vertrekken in 2015 op 400.000 geschat. Het weer nog even. Vanavond en vannacht neemt de kans op mist en lage bewolking in het hele land toe. Lokaal kan het afkoelen naar slechts 2 graden boven nul. Aan de grond wordt lichte vorst verwacht. Morgen begint de dag op veel plaatsen mistig of bewolkt. En tot zover het nieuws. Jij hebt ons gevonden en laat ons nooit meer gaan. Radio op vol vermogen. Dit is een nieuw uur. Energy, Energy Radio. Dr. Nee, nee, het is niet echt een dokter. Oh. Nee, het verhaal is... Uh, Moet even is, eh, is een hele tijd geleden eh, bij mijn radiocarrière... dat ik dat ergens begon, zeg maar. En toen kwam ik hem tegen. En hij maakte toen ook al leuke mixen voor mij. En toen zei hij van... ja, ik heb eigenlijk heel veel leuke mixen... maar ik heb nog geen DJ-naam. Ik zei, waarom DJ? Ik zeg gewoon dokter. Eh, dus hij heeft zijn naam eigenlijk te danken aan mij. Dr. Rivo. Dr. Rivo. Ja. Niet gelieerd aan Dr. Bernard. <laughs> nee, nee, helemaal totaal niet. Goed, lekker muziek op je radio. Lost Yourself to dance. Daft Punk. En dan I Want You, The Savage Garden. I know you don't get a chance to seksuele doeleinden in een bizarre of onthullend kostuum is gehuld, zijn verboden. Zo! Wat? Ik heb nou, Alles gewoon... Dus SM is verboden in Amerika. Ja, het, het, eh, laten zien van SM is in Mississippi verboden. Oh, Mississippi? Eh, nee, San Francisco is heel liberaal hoor, erin. Die hebben... ja, eh, die Folsom Street Fair. Dat is echt één grote gay bende daar zo, letterlijk. <laughs> Oh ja? Ja, dan lopen ze in een blote giegel. daar, dat is, daar, is, daar kan Nederland nog een puntje aan zijn. Daar wil je niet lopen met je kind. <laughs> maar niet. maar, eh, nee, Mississippi... Papa, wat is dat? wat is dat? Ja, Mississippi is natuurlijk uh, in de zuidelijke contraien waar natuurlijk uh, slavernij echt heel mhm, erg hoogtij mhm, mhm. vierde. Dus misschien dat het daarmee gekoppeld is. Oh, dat het daaraan doet denken. Ja, sadomasochisme ja. is vaak in combinatie met slavernij. Kettingen, touwen, slaafjes soort van tussen aanhalingstekens. Ah, ja, ja. 50 tinten grijs, maar dan steviger. Heb jij die film gezien? Nee, want ik, eh, ik heb wel echt alleen maar slechte dingen gehoord. Echt waar? Ja. Ik heb hem wel gezien. Wij, eh, wij hebben echt serieus eh, samen... Het valt niet op te fappen. Het is echt een waardeloze kutfilm. Ja, maar dat is, eh, het, is, het wordt in de, in de BDSM-scene wordt het ook niet als, als... Totaal niet. Het heeft er gewoon helemaal geen... Ze zijn boos. Mensen boos. Wat ja. gewoon mishandeling. Ja, maar Misbruik en mishandeling. Ik bedoel, die gozer die spoort ook gewoon niet. Want die, die gaat zijn agressie uitvoeren. Omdat hij... Uh, misbruikt is. Een slechte jeugd heeft gehad. Ja. En hey. daardoor vindt hij dan Kom, we gaan mensen slaan, want ik heb een slechte jeugd gehad. Nou, dat heeft iedere tokkie. Ja. hoe niet, trek een krat bier open. En zuipen met die En ga groen, uh, groeimanager worden. Dat is het allerbeste. Schoffelen. Dat is, dat is gewoon het allerbeste. Gewoon inderdaad je frustraties eruit drinken, jongen. Kan jou het En schoffelen. Dat, bedoel ik. Kwart over negen geweest. Manfred en Swans. Believe op je radio. En dan straks Queen, Stefani. Four in the morning. En schoffelen. You may call it in. this but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing. Sons. date. Oh, die hebben ze allemaal gehad. niet? Dat is leuk. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dan komt hij dan. Nummer 5. Je ziet er anders uit dan op je profielfoto. <laughs> ja, nou die, nou, die vind ik nog voorzichtig. Want die kun je nog afsluiten, zeggen. Van goed recht trekken, ja. Ja, je kan Die uit veel beter. Ja, in het echt zie je er veel beter en veel mooier uit. dat is, die is goed recht te ah, trekken. Ah, die is goed te doen. Die is goed. Maar dat valt nog wel mee dan. Oké. Nummer 4. Je lijkt op mijn ex. Oei, dat is meestal fout. Ook dat? Ja, je kan het nog valt recht, te trekken. Ja, valt recht, maar meestal is het fout. meestal eh, is het wel zo dat eh, nieuwe vriendinnen, vrouwen, wat dan ook, die hebben altijd toch wel een hekel aan je ex. Hoe kom je daar even bij? <laughs> dat ik, uh, ga er geen boek over open doen. Nee, <laughs> dat dacht ik. Beter voor niet. Beter voor Is dat met, met jou ook zo, Marielle? Jij bent vrouw, dus ik bedoel, kom op. Nee. Ja, alhoewel, het is ook een kutwijk. Ze stallen ons niet. Zie je, zie je, zie je. Daar ga je al. Daar ga je al. Nee, ja. Het is gelijk ja, een kutwijk. ons inmiddels al een jaar. Ja, dat maakt niet nog Ja, dat maakt niet uit. nog steeds als een terug ja, krijgen Het is gewoon, het is gewoon weer bewezen. Je hebt een hekel aan zijn ex. Hoewel sommige vrouwen wel graag willen weten wie beter presteert in bed. En wie oh, doet oh, oh, dat, oh, dat vind ik Wie ook, doet het lekkerder? Maar dat zijn ook van die foute vragen. Die vragen ja, maar dat zijn, oh, dat zijn vragen. Dat, dat wordt gewoon al verteld aan mij. Want dat, zijn, dat zijn vragen die vragen om een leugentje om best wel. Nou, dat is net zoiets van staat. Wie deed het beter? Nee, nou, ik heb het pas geleden in de kaars gemast en de hond die deed het. Het is meer dan het andersom werd gevraagd, die was beter. <laughs> Nee, nee, maar dat, jullie stellen altijd van zulke foute vragen. Ook, ook bijvoorbeeld zo'n testje. Dat is mij gevraagd. Nee, dat is gevraagd, dat is mij gevraagd. Ja, nee, maar goed, wij hebben het nou over het feit dat vrouwen... Nee, zijn dat testjes? Ja, vrouwen testen ons mannen altijd. Ze van, staat mij dit? Ja, tuurlijk. Daar moet je niet op twijfelen. Gewoon, ja, hartstikke leuk. Ja? Ja. Moet je niet gewoon... Nee, ja, ik, ik ben altijd wel ja, van, nou... ik vrouwen vrouw zijn er wat aan, want het juist niet leuk is. man zegt, ja, maar dan staat je niet. Je ziet, ja, Die drie plooien... maar dan krijg je inderdaad gelijk van, oh, dat is niet waar, je liegt, want het staat niet. Weet je nou, wel, zoiets. <laughs> maar is dat niet gewoon. Er is, er, er is iets van een soort logica in dat als je bij vrouwen gewoon op elke vraag gewoon twee keer nee en dan ja zegt. Dan is het eerst zo van, oh, hij toont echt wel interesse. Nee, oh, hij denkt met me mee. En dan, ja, oh, dit vindt hij echt leuk. Ik eh, weet nou even niet waar je heen gaat. Ik negeer mijn vrouw eigenlijk altijd. Gewoon. <laughs> en als ze staat dit mij, dan ga ik gewoon heel lang kijken. Was duur. Nee? Ja, hartstikke leuk. <laughs> ja, hartstikke leuk. Oh, in, als we gaan winkelen. Ja. Vind je dit leuk staan? Wat kost het? Zoveel? Nee, staat niet. Nee, nee maar dan, kun je, een beetje dik kun je beter zeggen van deze blauwe of deze rode. Nou, doe die rode maar. Die past beter bij je banksaldo. Ja, inderdaad. <laughs> Nummer drie. Wat is er nog meer? Kom maar. Ja, ik ben niet zo kieskeurig. Huh? Wat? Nou, vijf dingen die je beter niet kunt zeggen op een eerste date. Ik ben niet zo kieskeurig. Afhankelijk waar je staat. Sta je voor een lopend buffet? Sta je voor een lopend buffet, dan kan dat eh, heel goed ja. uitpakken. Nou, niet zo kieskeurig in, eh, in je... In, je date. oh, je date. Oh, zo, die manier. Oké, sorry, we, we vatten even niet. We vatten hem even niet. Ja, je was niet mijn eerste klas. Nummer twee. <laughs> Nummer twee. Dat is ook feit, ja. je kinderen? Dat, is, eh, dat moet een vrouw niet tegen een man zeggen, nee. Dat is een goede anticonceptie. Dat is een Dat is een goede anticonceptie. Wil je kinderen? Zo. Ah, je wil je kinderen? Dat is, wel, dat is wel heel direct. Nou, dan ben ik benieuwd naar Eén. 1. was een Belg, die heette Mark. Die eh, wilde wel kinderen, ja. Maar Oeh. oh, Ik ben heel goed in bed. Nou, is dat zo? bewijs het. Ik zou daar geen, geen problemen mee Ik ben ook heel goed in hoor. Slapen. Als, als, als, als mijn eerste date dat zou zeggen van ik ben goed in bed, dan zou ik zeggen van let's find it out baby. Ja, als, man, als je dat is als vrouw zijn het hoor krijgt van man, is dat fucking ben lekker tot seks. Nee. Ja, ja, maar waarom is dat bed. toch zo? Ik bedoel, dat is het toch ook? Daten, dan ga je toch ook eigenlijk uiteindelijk ga je toch gewoon voor de seks? Kom op. Ik, ik zou... Niet op een eerste date. Ik zou zeggen, ik ben heel goed in bed. Ik slaap de hele nacht door heel goed in. Ja, dat gaat ook heel goed inderdaad. Nou ja, goed. Marielle, mag je weer bedanken. En eh, wat ga je doen van het weekend? Nog uh, wil, wilde weekendplannen? Ja. Oh, ik, eh, nou komen ze hoor. Nou komen ze. Exclusive Holland zaterdag. Exclusive Holland? En ik heb een hele leuke kaasmeisjespakje met een mutje met van die vlekken. Foto's, Facebook. En jouw date die heeft toevallig al die dingen gezegd voor die top 5 zeker? Die, dat je toevallig deze top 5 hebt. Nee, nee, nee. Mijn vriend heeft dat niet gezegd. Gelukkig. Ah nee, want hij is lief. Nee, hij is nee, niet, lief. Hij is niet lief? Ja, hij is Oh, hij is wel. Oh, <laughs> Zo, dat duurde toch. Dat, kijk, dat was nou een pauze die veel te lang duurde. Dat zijn twijfelmomenten. Dat zijn pauzes die mogen wij mannen niet maken. Zei, hij is er niet. Nou, dat is inderdaad wat je zegt. Hij is er inderdaad niet, mee. Als wij zo'n pauze maken, dan is oh, het gewoon killing. Dan is het killing. Oh. Ja, dan is het een fout. Dat is echt foute boel. Nou ja, ondanks, dat, ondanks, <laughs> ondanks, dat, Marielle. Ja, Fijn weekend en eh, tot maandag, hè. Tot maandag. Later. Later. van Aerosmith. Als die nou moet niezen, hè, en echt een teug adem neemt... is dat dan hetzelfde als dat een hele grote boot voorbij vaart... dat eerst al het water wegtrekt? Maar dat er bij hem ook alle lucht weg is gezogen. Die gasten hebben mond, jongen. Dat het een beetje het, eh, hetzelfde effect dat het dan een tsunami is. Ja. Dat eerst het water allemaal... in een vacuüm terechtkomt. komt. Af. Kijk. dat is er weer. Dr. Revo in de house. Vorige week ook zo'n lekkere knijter van een uh, eh, mix. Nou, hij heeft er weer eentje voor je in petto. We gaan hem hier straks weer draaien voor je. Sterker nog, ik zeg, nog een uh, ligt te hier zo in je bed. Oh, wat lekker. Wat lekker. Hey, nog muziek voor je van eh, Kylie Minogue. Wow. Nou, sluit wel goed aan bij deze minimix. En daarna natuurlijk nog Green Day, de Boulevard of Broken Dreams. En dan hoor je ons straks nog eventjes terug. Zo vlak voor het nieuws. Vlak voordat Mario's antwoord losgaat hier op deze antenne. Hou hem hier. Hou hem vooral knijter, maar dan ook echt knijterhard. Read my lips, I'm into you, I'm into you. You're so high. Ik probeer mezelf te motiveren van bijna weekend. Bijna weekend. Nou, het is, het is echt bijna zover nu. We wij, wij gaan maandag. Ja, going to say goodbye now. Ja. Yeah. Wilde weekendplannen, ja? I'm too... Nog wilde weekendplannen? Eh, ja, ik wilde inderdaad weekend plannen, maar dat is me niet gelukt. Dat is je niet gelukt. Nou, helaas. Ah. Wat ons betreft, tot eh, <laughs> aanstaande maandag weer. Dan zijn we er weer met een gloednieuwe aflevering van Gewoon Alfred en Marco. Straks nog veel plezier met Mario Sanford. Blijf voorzichtig je achter met Five More Hours. Oh. Nee, ja, niet. Nee, nee ja. Drie? Nee, ja, eigenlijk Five. maar een paar wat minuten. Wat gebeurt er dan? Ja, een paar minuten maar. Met, nee, zo heet die track. Uh, Chris ah, Brown. What you wanna do, baby? Where you wanna go? I'll take you to the moon, baby. I'll take you to the floor. I treat you like a real lady. No matter where you go. Just give me some time, baby. Cause you know, even when we're apart.